jouw stamcafé aan de binnenkant. Ik begrijp ook niets wat jou daaraan zo trekt. Ach, dat is niks voor een vrouw, zeg jij niet telkens. Tot ziens mijn botte bloem als je vertrekt. Maar dat gaat vanaf nu veranderen. Wat moet ik in een huis stil en leeg? Zet de slieste bloemetjes weer buiten. Dus ik pak voor jou een koek van eigen deeg. Want deze boze bloem gaat op stal. Gaat sleutelen en flaneren aan de tap. Weg met dat zilverwijs, onze prijs, want ik een glas whisky. Jouw bolte bloem was een wilde orchidee. Ondeugend en uitdagend, een beetje sexy. Je kent me vast niet so closer days. Money got me